10 uur. Seré met het NOS-journaal. Bij het kantoor van bondskanselier Merkel in Berlijn is een verdacht pakket bij de post gevonden. De bondskanselarij is afgesloten. Het pakket wordt onderzocht. Buiten staan vier gele kratten in de sneeuw. Volgens Duitse media zit het verdachte pakket daarin. Mededelingen van de regering zijn er nog niet. Angela Merkel krijgt dit jaar de Four Freedoms Award. De organisatie prijst haar voor de aanpak van het vluchtelingenvraagstuk. Merkel krijgt de prijs ook voor haar rol bij de aanpak van de financiële crisis in Europa en haar inzet in het conflict in Oekraïne. De Four Freedoms Award wordt toegekend door onder meer de Roosevelt Foundation in Middelburg. Merkel krijgt de prijs in april in die stad uitgereikt. De meeste scholen in Groningen blijven ook vandaag gesloten vanwege de gladheid. Door de IJssel kan het ten noorden van de lijn Den Helder, Lelystad, Enschede glad zijn. Rijkswaterstaat probeert de snelweg A28 ten noorden van Zwolle zo snel mogelijk bereidbaar te maken. Daar zijn vanochtend door de gladheid verscheidene ongelukken gebeurd. Ook op de A7 in Friesland en Groningen is het glad, net als op de A1 bij Twente. Daar is een vrachtwagen geschaard. Het treinverkeer lijkt geen last te hebben van de gladheid. NS en Arriva hebben vannacht treinen laten rijden om de bovenleidingen ijsvrij te maken. Daardoor geldt in het noorden de normale dienstregeling. Ook de bussen in Drenthe en Groningen rijden, maar wel met vertraging. In Friesland blijven bussen binnen, meldt Cubis. Op treinstations in Almere en Woerden zijn medewerkers van NS mishandeld. Bij station Almere Parkwijk kregen NS'ers gisteren kopstoten van een treinreiziger zonder kaartje. De politie heeft hem aangehouden. Op station Woerden werd een conducteur mishandeld, meldt RTV Utrecht. Die aanleiding is onbekend. De dader is gearresteerd. dan het weer in het midden, noorden en oosten nog steeds kans op ijzel. De komende uren wordt het droog en is er kans op wat zon. In de noordelijke helft van het land blijft het een paar graden vriezen. Maar in het zuiden wordt het 8 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files nog op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Rijswijk Centrum. Vijf kilometer na een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. Verkeer vanuit Rotterdam naar Den Haag of naar Amsterdam kan omrijden over de A13. En op de A9 ook maar richting Amstelveen bij Knoop het Velzen. Twee kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Tot zover de verkeers.